uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen steeds meer Russische asielzoekers naar ons land. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het aantal aanvragen van Russen flink gestegen. Volgens de immigratiedienst hebben vorige maand 84 Russen zich gemeld. Normaal zijn er dat niet meer dan 20. Ook Nikita van 30 uit Moskou kwam naar Nederland omdat hij bang was dat hij zou worden opgeroepen om mee te vechten in Oekraïne. I, was afraid that uh, they will send me to Ukraine and uh, uh, make me fight Ukrainians. And if you call this uh, a war, you might get sentenced to uh, three years. Hij heeft alles achter moeten laten, zijn moeder, zijn hond en zijn zoontje, maar zegt dat hij niet anders kon. Als het aan premier Rutte ligt, krijgen veel werknemers er wat bij. Bedrijven moeten wat hem betreft meer loon gaan betalen als ze dat kunnen. De economie draait lekker en veel bedrijven maken flinke winsten. Volgens Rutte is het dan fatsoenlijk als een deel daarvan wordt uitgegeven aan loonstijgingen. Twee jongens van 15 en 16 die vastzaten voor een dodelijke steekpartij in Middelburg worden verdacht van moord. Begin dit jaar zouden ze Tim van 15 hebben neergestoken bij een fietspad. Hij overleefde dat niet. Zijn dood maakte veel los in Middelburg. Dat is wel schrikken dat je opeens hoort van je oude vriend is overleden. Dus dan denk je van ja, en nu? Wat moet ik doen? Over twee maanden moeten de verdachten weer voor de rechter komen. En morgen is het eindelijk zover. Na twee mislukte corona-edities is het eindelijk weer tijd voor de officieuze aftrap van het festivalseizoen met Paaspop. Wij stuurden verslaggever Harold Brouwer vandaag al even naar Schijndel. Ze zijn nog druk aan het opbouwen, maar dat ziet er al schitterend uit, vindt de organisatie zelf ook. Ja, het is niet normaal. Ze noemen, ze noemen Paaspop ook wel eens een Brabantse Las Vegas. En daar is denk ik ook helemaal niks aan gelogen. Want als je hier voor je uitkijkt, dan zien we eigenlijk de skyline van Paaspop, zoals we dat heel mooi zeggen. En eh, ja, we houden nogal van decor, dus dat is ook terug te zien. We bouwen ontzettend veel. En eh, zeker dit jaar hebben we een compleet nieuwe strip gebouwd. Ehm, ja, die eigenlijk heel mooi Paaspop visualiseert. Vol met licht, led, decor. Je hebt er zin in. We hebben er heel veel zin in. We hebben veel te lang moeten wachten. Niet alleen wij, ook de bouwers hier allemaal op het trein en alle bezoekers. Dus het wordt tijd dat we weer aan de gang mogen. Het weer nog, er komt een mooi paasweekend aan. Lekker veel zon, niet te veel wind en temperaturen tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Breukelen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 5 kilometer file tussen Burgerveen en Schiphol. Er is maar één rijstrook open door een ongeluk en daarom is de vertraging een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelofarendsveen Door een ongeluk op de A10 eh, ring eh, west richting Zaanstad staat 4 kilometer file voor de Koentunnel.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 Het slachtoffer is een jongen van 15 uit Middelburg. ING heeft Russische en Belarussische klanten gewaarschuwd... dat ze niet meer dan een ton op hun rekening mogen hebben staan. Vanwege de sancties wordt iedere rekening waar meer op staat geblokkeerd... Premier Rutte roept de werkgevers op om waar dat mogelijk is de lonen te verhogen. Hij wijst erop dat veel bedrijven forse winst maken... en dat werknemers gebukt gaan onder de hoge inflatie. Het weer morgen droog en 12 tot 17 graden. En ook met Pasen lekker voorjaarsweer. trying to surrender to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. Yeah, yeah, yeah, yeah. So tell Tell Tell me me me where you you are.